7 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het aantal vluchtelingen dat vanuit Turkije naar de Griekse eilanden vaart neemt fors toe. Nadat de afgelopen maanden de teller op iets meer dan 1000 per maand bleef steken... zijn er in augustus al meer dan 6000 mensen op de eilanden aangekomen. Volgens de bewoners is de zee momenteel redelijk rustig... en zou dat een verklaring kunnen zijn voor de stijging. Hulpverleners zeggen dat het ook met de mislukte staatsgreep in Turkije te maken heeft. In de restaurants van La die door Jumbo zijn overgenomen, zijn 1500 werknemers opnieuw in dienst genomen. Bij het faillissement van V&D werkten er 5000 mensen bij La Eind april gingen de eerste restaurants weer open, onder meer in Amsterdam, Arnhem en Den Bosch. Jumbo hoopt binnen afzienbare tijd 200 miljoen euro omzet te draaien met La het Enschedese ziekenhuis Medisch Spectrum Twente weet inmiddels wie de patiënt is die zondag werd opgenomen en niet kon vertellen wie hij was. De man was verward en kon niet spreken. Hij is opgenomen en stabiel. De man wees vandaag vanuit het ziekenhuis richting het centrum en een wijkagent is daarna met hem in de auto rondjes gaan rijden. Al wijzend kwamen ze bij het huis van de patiënt aan. Hij had de sleutels bij zich en is weer thuis. De jonge Israëlier Lahav Shani wordt de nieuwe chef-dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Hij volgt Yannick Nezet-Seguin op, die als gastdirigent aan het orkest verbonden blijft. De orkestleden hebben Shani unaniem voorgedragen. Hij begint in de zomer van 2018. Hij is dan met zijn 29 jaar de jongste chef-dirigent uit de geschiedenis van het Rotterdamse Orkest. Het weer, vanavond is het helder en rustig. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 16. Morgen is er weer volop zon en wordt het op veel plaatsen 30 graden. Donderdag kan het nog warmer worden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge. 9 kilometer na een ongeluk, zo'n 20 minuten vertraging. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. De andere kant op richting Amsterdam op de A1 bij en Diemen 7 kilometer. Daar ligt olie op de weg. En na een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Moordrecht 2 kilometer. De vertraging bijna 10 minuten. De linkerrijstrook staat dicht. En er was ook een ongeluk op de A27 van Gorkum naar Almere bij Hilversum. Er staat 6 kilometer file achter met een half uur vertraging. De rechterrijstrook staat dicht. En de andere kant op richting Gorkum bij Beeldhoven 5 kilometer.